8 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Taiwan zijn vanochtend de eerste homohuwelijken voltrokken. De eerste huwelijksakte werd in de hoofdstad Taipei ondertekend. Daar was veel pers bij. Vorige week ging het parlement akkoord met de wet... waardoor stellen van hetzelfde geslacht met elkaar kunnen trouwen. Daarmee werd Taiwan de eerste in Azië... waar het homohuwelijk werd gelegaliseerd. De Europese verkiezingen van gisteren lijken verrassend te zijn gewonnen door de PVDA. De partij van lijsttrekker Frans Timmermans krijgt waarschijnlijk vijf of zes zetels... blijkt uit een exitpoll van Ipsos en een telling bij ruim 700 stembureaus door geen pijl. De VVD en het CDA lijken vier zetels te krijgen... gevolgd door Forum voor Democratie en GroenLinks met ieder drie. Voor de PVV, de SP 50PLUS en de Partij voor de Dieren is het nog spannend. Zij krijgen volgens Ipsos en Geen Pijl net wel of net niet een zetel in het Europees Parlement. Het havenbedrijf Rotterdam heeft een container ontwikkeld... met sensoren, gps en meetapparatuur. Daardoor is die overal ter wereld te volgen. Nu raken er nog wel eens containers kwijt. Ook is er geen zicht op wat ermee gebeurt tussen het laden en lossen in. Volgens het havenbedrijf kunnen de systemen ook helpen... bij het opsporen van drugssmokkel. Vluchtelingen met een verblijfsvergunning moeten meer hulp krijgen bij het zoeken naar werk. Dat vindt de Sociaal-Economische Raad. Van de vluchtelingen die in 2014 een verblijfsvergunning kregen... had een kwart na ruim drie jaar betaald werk. De SER vindt dat te weinig, zeker nu er veel vacatures zijn... terwijl de werkloosheid laag is. Volgens de SER blijven vluchtelingen te lang hangen in taalprojecten. Wikileaks-oprichter Julian Assange is in de VS aangeklaagd voor spionage. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor samenzwering met oud-militair Chelsea Manning om een overheidscomputer te hacken. De aanklacht tegen Assange bestaat nu uit 18 punten en heeft betrekking op de publicatie van duizenden geheime documenten. Het weer, een vrij zonnige dag.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 Maar we hebben het weer onder controle. Nog een keer eh, goedemorgen. Live vanaf het circuit Zandvoort. Jumbo-dagen, driven bij Max Verstappen. We hebben een heel vol programma. En mijn naam is Marco. En mijn naam is Erik. Hey Erik, wat gaan we allemaal doen vandaag? Nou, we hebben een overvol programma vandaag. We hebben razende reporters in het veld. Die gaan inbellen. Okay. Nou, en ja, ik hoef jou niet te vertellen, Marco, dat het eh, hartstikke druk is vandaag. Eh, gezellige mensen. Eh, van alles te doen hier. Ehm, zo zie ik ladies, GT-race, handtekeningen uitdelen. Het Jumbo Familieplein natuurlijk. Altijd gezellig. Altijd gezellig. En, eh, nou ja, en natuurlijk de Max Verstappen, eh, de tourbus. Ja. Ehm, nou, heel veel entertainment. Kortom, heel veel te doen vandaag.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 Oh, how you linger still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this. Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind dreams, whatever they be. Dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz. Fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear just saying this. Sweet dreams, dreaming. Till something's fine, you keep dreaming. Gotta keep is eh, Dream a Little Dream of Me van Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. Nou, het is zeker een droom om hier op het circuit te mogen zijn. We staan hier recht tegenover de start- en finishlijn. En eh, de, volgens mij staan de Mazda MX-5 nu opgesteld voor de start, Erik. Wat is er nog meer te doen op het circuit? klopt helemaal. je zegt het helemaal goed. De Mazda MX-5 Cup die gaat over eh, een paar minuutjes beginnen. Dus dat belooft veel plezier. Want het, het, het, loopt hier echt hartstikke vol, Marco. Als ik zie hoeveel mensen hier het circuit het opkomen. alleen niet zo mee, hè, Nee, het is een beetje bewolkt, een beetje fris. Maar zolang het niet regent, denk ik, eh, kan het de pret niet drukken. En heb je de toegangswegen van Zandvoort ook nog een beetje in controle? Ja, die heb ik onder controle. Ik zie hier bij de ANWB zie ik op dit moment geen gekke grote eh, dingen qua files. Maar ja, ik hou jullie op de hoogte in ieder geval. Fijn dat jullie luisteren. Mijn naam is Erik. En mijn naam is Marco. En eh, nou... Ehm, Zullen we maar verder gaan met de volgende plan. Lijkt me een heel goed plan. Love Jump van Stan Getz. Erik, eh, we hebben geloof ik een live verbinding, of niet? Ja, volgens mij met Ger. Die zit... Eh, ja. Waar is Ger? Ja, ik, ik, stond bij een beveiliger, maar die wil niet in beeld. Dus die wil niet eh, live nou. verslaan, omdat die beveiliging is, denk ik. Oh, oké. Maar ik sta, je wel bij, wel bij een ijskar. Nou, en vertel het is natuurlijk niet zo warm meer als gisteren. Nee, nee. dat is het vandaag. Het is, heb, je er, heb je er meer last van dan gisteren? Merk je dat in de omzet? Ik, was gisteren niet aan het werk. Oh, je was gisteren niet aan het werk. En eh, hoe gaat het nu dan? Het is aardig rustig, maar het, zijn al veel mensen in het park. Ja, het gaat wel wat worden vandaag. Ja. Allemaal blije gezichten hier, jongens. En eh, ik sta hier bij eh, de ingang van de pits. En nou, de eerste race is begonnen. Dus ja, het is, het is best spannend hier. En ik denk dat het een bijzonder mooie dag gaat worden. En iedereen heeft er zin in. Nou, dat denken wij ook, Ger we horen je wel weer als je iemand anders gevonden hebt eh, om te interviewen. Sorry, wat zeg je? Ik zeg, we horen je wel weer eh, op het moment dat je iemand anders hebt gevonden om te interviewen. Als ik iets interessants heb, kom ik eh, zeker weer bij je terug. En neem een lekker ijsje, zou ik zeggen, Geer.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 En het is, eh, nou eerlijk te veel om op te noemen. Het is ongelooflijk. We zien hier mensen rondlopen in korte broek met een t-shirtje en teenslippers aan. Maar ook eh, in Donsjeks. Het is eh, een, een, Ja, die mevrouw hier tegenover heeft zelfs een deken om zich heen. Ja, het is niet te geloven. Maar de sfeer is ontzettend goed. Het is gezellig. Fijn dat jullie luisteren trouwens. Ehm, zoals ik nu kan zien valt het qua verkeersdrukte nog mee. Want ik kijk naar de ANWB. Dus, ehm, Nou, als ik om me heen kijk, dan kan bijna niet. meer kijken hoeveel mensen er zijn. Ja, Volgens mij komen ze allemaal met de trein, Marco. En dat is allemaal best goed geregeld, of hoor. Of met de fiets. Of met de fiets, zoals wij. Zoals wij, <laughs> hey, maar omdat het weer zo eh, niet mee zit, denk ik, we gaan eh, een plaatje doen die er een beetje van eh, op toepasselijk is. Nou? En dat is Autumn Leaves. Oh, oké. Okay. Daar komt-ie. Dat was eh, Autumn Leaves. Heel toepasselijk voor dit weer eh, hier. Want eh, zo'n zomers is het niet vandaag. Nee, het is best wel frisjes. hey Erik, we hebben het ook nog wat nieuws te melden over een website. Ja, zeker weten. Want op jazzzandvoort.nl... En dat is dus met drie zets naar de A. kun je live met ons chatten. Dus als je een verzoekje hebt of een mededeling of een suggestie... Chat met ons, vinden we hartstikke leuk. Op eh, jazzzandvoort.nl Met Erik en Marco, live. Zo, is dat. Mijn naam is Erik. En mijn naam is Marco. Vandaag live van het circuit. Het is onwijs gezellig hier. Ongelooflijk hoeveel mensen er zijn hier. Als je kijkt naar de duintoppen daar, Marco. Wat een hoop mensen. Ongelooflijk. Nou, het ziet letterlijk zwart van de mensen. Dit is zo goed voor Zandvoort. Ja, geweldig. Dus... Uh, is voor iedereen leuk en eh, goede sfeer ook. Ik zie eh, iedereen lekker lopen met boterhammetjes. Ik zie eh, broodjes van Unox. er is voor iedereen wel wat wils hier. Dat denk ik ook. Ehm, zullen we verder gaan met het programma? Ja, lijkt me goed plan. Wat heb jij voor ons in petto, Marco? Nou, ik heb Come Fly With Me van Frank Sinatra. Dat is natuurlijk onwijs bekend. Frank Sinatra is natuurlijk ook iemand die in de jazzwereld... Eh, nou ja, die zijn, zijn, zijn sporen wel verdiend heeft. Maar we gaan in de tweede uur... beginnen we ook met Come Fly With Me maar dan van een zanger waarvan je het niet verwacht.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 A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. And all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. And all the night its magic seems to whisper and hush, and all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more? love to you tonight. I can't wait till morning has come And I know that the time is just right And straight into my arms you will run And when you come my heart will be waiting To make sure that you're never alone There and then all my dreams will come true dear There and then I will make you my own Anytime I touch you You just tremble inside can't hide. Can I just have one more moon dance with you? Hey, uh, my love. Erik, we hebben weer iemand eh, live eh, vanaf het circuit. Dus, nou, geweldig. We gaan over naar ja, denk het. Kom er maar in. Ja, ik sta hier aan het begin van de paddock. En ja, de mensen die de paddock op willen, die worden gecontroleerd. Hun kaarten worden gescand. En hoe, wat, wat is jouw naam? Maxime. Maxime staat hier met een eh, prachtig modern apparaat. Iedereen eh, te scannen. En is het drukker dan gisteren? Eh, ja, zeker. Ja. Het is een stuk drukker en mooie pieken, dus het loopt lekker door. En mensen hebben er zin in, hè? Ja, zeker. Mensen zijn heel vrolijk, dus dat is heel fijn. En helemaal nooit een narigheid uh, gehad? Nee, het enige is, wij staan bij de peddelkaarten. dus dat is soms wat verwarrend, omdat mensen Oh, de verbinding is verbroken. Ik denk dat de verbinding verbroken is. Eh. Nou, heel veel succes ermee. Ja, dankjewel. nou, je hoort het. Het is uh, best eh, heel erg voor elkaar op deze manier. En ja, de mensen, het is een beetje kouder dan gisteren, maar het is er niet minder vrolijk op, jongens. Ja, het is ongelooflijk. Je ziet mensen met een t-shirtje lopen en mensen met een dikke trui. Sorry, ik, ik heb je even niet verstaan. Oh, ik zeg nou, wij kijken hier ook uit het raam. En je ziet echt mensen met een t-shirtje lopen. En mensen met een dikke ja, ja, het is, is, eh, ze zijn ietsje dikker aangepakt, eh, eh, ingepakt dan gisteren. Zij ook... Oké, nou Marco, <clears throat> we gaan weer door over naar de muziek, Marco. Ja, de verbinding is weggevallen, we gaan weer door. My do. Ja, lieve luisteraars, dat was Michael Bublé met het nummer Moondance. Lekker nummer, Marco. Ja, dat klopt. Sorry, ik was even met de techniek bezig. Ja, dat moet ook gebeuren. Ehm, wist jij, Marco, vandaag dat het blazersensemble Sep Trionis in de protestantse kerk optreedt om drie uur. Ook in Zandvoort? Ja, ook in Zandvoort. Het is niet te geloven. Wat een drukte. Ja, het is... Eh, ja, en voor de rest staat de hele dag natuurlijk volledig in teken van de Max Verstappen dagen. De Jumbo-dagen, hoe noemen we dat? Ja, het zijn de Jumbo-racedagen, ja, driven bij Max Verstappen. Ja, het is hier, eh, we hebben prachtig uitzicht hier op, de, op het circuit. De Mazda's die schieten hier voorbij met hoge snelheid. Ontzettend knap hoor, dat het allemaal zo goed gaat. Ik moet trouwens ook zeggen, Marco, dat de organisatie uitstekend voor elkaar is. Ik kan niet anders zeggen. Ja, en er is veel meer te doen dan alleen maar race als je omheen kijkt. Er staat een reuzenrad, er staat van alles. Van alles te doen hier. En ook hele leuke kraampjes met eh, van alles te eten, om te kopen, om, nou, noem het maar op. Voor iedereen wel wat wils. hey Erik, nog even wat anders. We hebben net eh, interviews live vanuit het veld, vanuit het circuit. Maar hebben we vanmiddag ook nog niet een, eh, een interview met iemand? Ja, dat is goed dat je dat zegt. Want we hebben om rond de klok van half twaalf hebben wij hier een, eh, een interview met eh, de directeur van het circuit, oh, meneer Weijers. Wat leuk, leuk. Ja. Mogen we nog even voorbereiden dan? Ja, maar dat hebben we al gedaan. Dus eh, we kijken er erg naar uit en leuk dat hij komt. En we horen heel graag van hem hoe hij de dagen ervaart. En nou ja, misschien een klein vooruitblikje naar volgend jaar. Ja, we zullen maar, het zien. Ja, maar goed, we kijken vooral naar vandaag. Want ja, het is hier gewoon gezellig. Dus eh, ik zou zeggen, kom allemaal naar het circuit. En hoe gezellig het ook is, gaan we gelijk verder met eh, Cheek to Cheek. I'm in heaven And my heart beats so That I can hardly speak cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. Heaven, yes, I'm in heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I us I see. When we're out together dancing cheek was eh, eh, Tony Bennett. Erik. Beetje jouw tijd, hè, Tony? Ja, dat klopt. Maar ze zong samen met iemand. Het was meer een beetje jouw tijd. Ja, Lady Gaga. Dat verwacht je toch niet? Bij nee, totaal niet. Weet je, ik wist helemaal niet dat Lady Gaga ook eh, jazz deed. Nee, bij deze. Nou, Ongelooflijk. Nou, volgens mij heb jij hem opgevist. Ik heb hem ergens gevonden, ja. Kijk, even zwaaien naar de mensen. Altijd leuk. Ja, heel gezellig. Ja, we zitten hier in de... La Cours. La Moeilijke naam, maar... Eh, Frans. Frans. Ja, het is Frans. Ja, ja, ja, ja. Ondertussen flitsen de auto's weer voorbij. En eh, nou, volgens mij eh, wordt het maar drukker en drukker, Marco. Dat klopt. klopt. Gezellig hoor hier. Het is ehm, bewolkt. Ik zie op mijn schermpje geen extreme omstandigheden qua files. Het is een beetje bewolkt. Het is uh, ja, 15 graden. wel aan als je komt. Ja, het is best fris. Dus tenzij je natuurlijk zo'n leuk Max Verstappen shirt wil kopen. Kijk, daar gaan ze weer, de MX-5'jes. Ongelooflijk, leuk. Hoe hard het gaat. Ja, ja. Marco, wat gaan we nog meer doen? Nou, ehm, mijn eh, draaiboek is op de grond gevallen. Dus ik zou oh. zeggen, we gaan gewoon luisteren wat er nu komt. Ja, volgens mij is dat Mac the Knife van Bobby Darren. Oké, daar komt hij. Oh, the shark, babe, has such teeth, there. And it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie Heath, babe, and it keeps it uh, out of sight. You know when that shark bite with its teeth, babe, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's old Maggie Heath, babe? So there's never, never a trace of red. Now on the sidewalk, uh, <laughs> ooh, Sunday morning, uh, lies a body just oozing life. And someone sneaking round the corner. Could that someone be Mac the Knife? Ah, there's a tugboat down by the river, don't you know? Where a cement bag just drooping on down. Oh, that cement is just, it's there for the weight to Five will get you ten old Mackies back in town.